Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Demissionair premier Rutte heeft iets meer verteld over zijn reden om te stoppen in de Haagse politiek. In de persconferentie na de allerlaatste ministerraad net voor de zomerstop gaf hij een inkijkje in zijn hoofd. Zondagochtend. Ik denk dat het, hoe laat was het? Nou, ergens in de ochtend, een uurtje of elf, zal ik met vrienden koffie drinken. Die overigens totaal niet over politiek ging. Ik geloof dat een van de twee niet eens wist dat het kabinet was gevallen. Eh, maar eh, ja, die heb je ook in Nederland, die mensen. Gelukkig, die hebben gewoon een, ook nog een leven. <laughs> Naast ons leven hier in de bubbel. En eh, ik had ineens zoiets van... Ik ga stoppen. Nou, en toen heb ik dat in gang gezet. Rutte gaat nog door totdat er een nieuw kabinet is gevormd. En een datum voor de nieuwe Kamerverkiezingen is er ook al inmiddels. 22 november kunnen we naar de stembus. De nieuwe advocaten van Ridouan Tachi willen uitstel van het Marengo-proces. Dan gaan we gelijk naar onze collega Remco Andriega. Ja, het gaat om nogal wat maandjes hè, die ze eisen. Ja, negen maanden. En dat is nog schappelijk, eh, vond eh, advocaat Sjoerd van Bergen Henegouwen. Eh, die tijd is volgens hem hard nodig om het dossier goed te begrijpen... en te weten wat er allemaal heeft gespeeld tot nu toe. Het OM zei blij te zijn dat Tachi nieuwe advocaat heeft gevonden... maar wil geen verder uitstel in de zaak. het is nu aan de rechter om te bepalen of er inderdaad uitstel komt in de zaak Tachi. En maar liefst 17.500 mini-klompen had hij ervoor nodig. Maar nu is hij dan ook af. Kunstenaar en klompenmaker Martin uit Raalte in Overijssel... maakt een metershoge replica van het melkmeisje van Vermeer. Van kleine klompjes dus. Ja, het kostte bloed, zweet en tranen. Maar het hele dorp is dan ook diep onder indruk. Op één iemand na dan. Ja, mijn vrouw, mijn vrouw wil niet hebben dat ik een nieuw project begin. Maar wie weet...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 say, oh my God, I see the way you shine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 It is.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 gone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 a parachute and go. There's gonna have to be some danger. Take a parachute and jump. You're gonna have to take flight. If the wind don't catch you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 zomerhit. Dit is ZFM Zandvoort.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 穿乌拉图勒。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 rustig ademhalen. Oh, oh, oh, lijkt op